Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kerst met de FAM. Zit het erin dit jaar? Dat is nog even afwachten, want het kabinet heeft op dit moment nog geen knopen doorgehakt over de feestdagen. De coronamaatregelen blijven tot half januari gelden, maar als het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen, zijn er begin december misschien versoepelingen mogelijk, zegt minister De Jonge. We zouden heel graag vertellen wat er tegen die tijd precies weer wel en precies niet kan. Maar kerst is pas over vijf weken. Al zijn de cijfers heel veel lager dan ze waren... ze zijn ook heel veel hoger dan ze moeten zijn. We denken nu begin december genoeg duidelijkheid te hebben om meer duidelijkheid te kunnen geven. Premier Rutte en minister De Jonge maakten vanavond wel bekend dat poppodia, theaters en bioscopen hun deuren weer mogen openen. Wel blijft de horeca voorlopig op slot. De politie in Alkmaar zoekt een aanrander die de afgelopen maanden al ruim 20 keer heeft toegeslagen. Vandaag gebeurde het weer. Vanavond om half zes is een vrouw van 26 aan het fietspad naast de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar aangerand. Zij was aan het hardlopen. De politie heeft al vaker oproepen gedaan en surveilleert extra in de buurt, maar tot nu toe is de aanrander nog niet opgepakt. Een verdrietig verhaal uit Kedigem in Utrecht. Daar werd gisteren een paard aangereden door een auto. Het paard verbrijzelde een been en heeft dat niet overleefd. De bot stukken laag op de weg, dus dan ja, het bungelde eraan. Dus dan weet je eigenlijk al eh, dat ze moet ingeslapen worden. En de automobilist die het veroorzaakte is doorgereden. Bij de paardenstal staat de telefoon rood gloeiend, want het hele dorp zoekt mee naar de dader. Iedereen is op zoek. Ja, iedereen vindt dat deze... Weet je, dat had ook een groepje scholieren kunnen zijn. Die op weg zijn van school naar huis. En die worden aangereden. Weet je, dit wil je toch niet op je geweten hebben. Een Facebook-post over de aanrijding is inmiddels al meer dan 13.000 keer gedeeld. Het weer vanavond en vannacht klaart het verder op en koelt het af naar 10 tot 8 graden.